Freddy van met het NOS-journaal. De twee Nederlanders die mogelijk besmet waren met ebola hebben de ziekte niet. Ze hebben wel malaria, zegt het RIVM. De ene patiënt, een arts, werd teruggehaald uit Sierra Leone. Ze was in contact geweest met mensen van wie later bleek dat ze ebola hadden. Een man uit Eindhoven werd door zijn huisarts doorverwezen. Hij heeft definitief geen ebola, zegt het RIVM. Het wordt eenvoudiger om iets aan of bij een huis te bouwen. Tot nu toe is een vergunning nodig als mensen meer dan 2,5 meter aan hun woning willen bouwen. Dat wordt na 1 november 4 meter. Ook wordt het makkelijker in de achtertuin bijvoorbeeld een woning voor mantelzorg neer te zetten. De plannen van Air France KLM om vluchten binnen Europa te laten uitvoeren door Transavia zijn van de baan. Het project wordt ingetrokken, zegt de Franse staatssecretaris van Verkeer. Piloten van Air France staken al tien dagen omdat ze bang zijn voor slechtere arbeidsvoorwaarden door de samenwerking. De Tweede Kamer wil dat kinderen op de basisschool meer gym krijgen, zoals in het regeerakkoord ook is afgesproken. Verder streeft het kabinet naar zeker twee uur per week. Dat vindt de PvdA een uur te weinig. De partij wil dat de inspectie er meer achteraan zit. En de zorgpremie kan omlaag, dat zegt de Consumentenbond. Uit jaarlijks onderzoek van de bond blijkt opnieuw dat zorgverzekeraars veel meer geld in kas hebben dan wettelijk verplicht is. De zorgverzekeraars hadden vorig jaar bijna 10 miljard reserve opgebouwd. Het kabinet gaat voor komend jaar uit van een premieverhoging van een tientje per maand. Maar gisteren maakte DSW, dat is ook een verzekeraar bekend, dat het de premie niet verhoogt. En wielerteam Giant Shimano krijgt een nieuwe sponsor. De Telegraaf en Duitse blad Bild schrijven dat haar productenbedrijf Alpecin uit Duitsland de komende vier jaar sponsor wordt. En het weer. Vanuit het noordwesten komen buien. In het zuidoosten is het eerst nog droog met wat zon. Later klaart het in het westen weer wat op. En het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het en... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad op de N44 Den Haag richting Wassenaar.